4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna een half jaar kunnen middelbare scholieren weer gewoon naar school. Vanaf vandaag mogen de scholen weer fysiek lesgeven aan alle leerlingen. Vanaf volgende week maandag moeten ze dat. Enkele scholen vinden het niet verantwoord en willen tot aan de zomervakantie maar voor de helft fysiek les blijven geven. Zij kunnen bezoek van de onderwijsinspectie verwachten. Veel scholen worstelen verder met de richtlijn dat leerlingen en docenten twee keer per week een zelftest moeten doen. Minister Slop zei vorige week dat dat geen verplichting is en dat het al voldoende is als de helft zo'n test doet. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn gisteravond vier doden gevallen. Vijf mensen zijn zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren zes auto's betrokken. Enkele kwamen ondersteboven naast de weg te liggen. De hulpdiensten rukten massaal uit, zo werd er een traumahelikopter opgeroepen. Over de oorzaak van het ongeluk bij Borger is nog niets bekend. Hoewel de jeugdcriminaliteit in het algemeen afneemt... is er een stijging van het aantal ernstige delicten, blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds 2007 is er een dalende trend zichtbaar, in bijna alle opzichten. Zo, wordt steeds minder, zo worden steeds minder jongvolwassenen en minderjarigen veroordeeld. Het lijkt er wel op dat de daling de laatste jaren stagneert. En tussen de zaken die bij justitie terechtkomen zitten dus steeds meer ernstige delicten. Zo stijgt het aantal minderjarigen dat wordt veroordeeld voor doodslag of voor diefstal met geweld. Voor het eerst in zijn carrière heeft tennisser Botik van de Zandschulp... de tweede ronde bereikt van een Grand Slam toernooi. Hij won op Roland Garros verrassend van de Paul Hurkacz... die als negentiende was geplaatst. Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld, verloor de eerste twee sets in een tiebreak...